Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gemeenten lopen mogelijk miljoenen euro's aan terug te vorderen bijstandsgeld mis. Dat komt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een Rotterdammer... die tussen 2000 en 2003 duizenden euro's te veel bijstandsgeld ontving. Wettelijk zijn deze zaken na vijf jaar verjaard... maar volgens de gemeente was dat in dit geval niet zo... omdat de Rotterdammer al aan het aflossen was. De raad is het daar niet mee eens. En alleen al Rotterdam kan daardoor in vergelijkbare zaken... in totaal 40 miljoen euro mislopen. ProDemos, het Haagse instituut achter de stemwijzer en rondleidingen voor scholieren op het Binnenhof, kampt met een misbruikaffaire. Een leidinggevende zou seks hebben afgedwongen bij begeleiders en rondleiders. maar zou ze daarbij ook soms cocaïne hebben aangeboden. De slachtoffers waren ontevreden over de afwikkeling van de affaire door ProDemos en stapten naar de NOS. De 37-jarige leidinggevende wil er niets over zeggen. Hij is inmiddels ontslagen. Het vermiste meisje van 16, Melissa uit het Twentse Borne, is gevonden, meldt de politie. Het meisje vertrok gisterochtend van het huis van haar moeder. De politie sloeg dezelfde dag nog groot alarm en sprak van een urgente en zorgelijke vermissing. Waar het 16-jarige meisje is gevonden en onder welke omstandigheden is niet bekendgemaakt. Online muziekdienst Spotify heeft als eerste muziekdienst de grens van 100 miljoen betalende abonnees bereikt. Het wordt duidelijk uit de kwartaalcijfers van het van oorsprong Zweedse bedrijf. Spotify heeft in 79 landen in totaal meer dan 210 miljoen klanten... van wie ruim de helft de gratis muziekdienst heeft met advertenties. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking... en vooral in het oosten kans op mondregen, minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, maar later vanuit het zuidoosten wat zon. In het noorden blijft dat bewolkt. Het wordt 11 tot 17 graden. Woensdag droog en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 35 kilometer file in Noord-Holland... en dat is wat minder dan anders vanwege de meivakantie... Maar een ongeluk op de A1 veroorzaakt wel flinke vertraging van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord een kwartier oponthoud. De afrit is dicht bij Naarden door dat ongeluk, dus keren kan bij afrit Blarikum. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep nog 10 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrij. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn... 10 minuten vertraging tussen Abenes en Rijnzaterwoude. Ook 10 minuten oponthoud op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en Hillegom.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Welkom bij twee uur lang Nashville Country Radio. Met de beste country hits van nu. It meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. It feels like a party. It feels like a damn good time to me. She got your best to me natuurlijk de beste hits van toen. I'm swimming into the water, would you help me one more time? Oh, thank God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. It feels like a Everybody's showing up. Ooh, yeah, it's gotta be the whole town. Got a parking lot full of trucks. Oh, so I know I'm in a party crowd. It's only eight and the speakers are banging. Yeah, this place is already lit. Good thing I decided to roll up tonight. This is one that I don't wanna miss. It feels like a party. It feels like a damn good time to me bunch of country girls and back boys all here to drink and sing. So go on, me something cold. Feels Like a Party. En we gaan er een feestje van maken hier bij Nashville. We hebben weer voor twee uur lang hele lekkere country muziek voor je uitgezocht. Afgewisseld met wat bluegrass en wat Americana. Wat kan je in de komende twee uur verwachten? Uiteraard het Spotlight album. Dat is deze keer Sweet Rebellion van het duo Blue Honey. We hebben natuurlijk in het tweede uur de Nashville Spiegelplaat. En in dat uur gaan we ook nog eens terug naar 1953 met hele lekkere gouden oude country. Maar wat dacht je van wat Americana? I love it en Katie Lang. Hier is Release Me. Please. vaste luisteraars van Nashville weten ondertussen wel dat ik elke week probeer om weer wat nieuwe muziek aan jullie voor te schotelen. Zoals deze formatie uit Amerika. Ze zijn met z'n en Het is een country boy band vrij recent opgericht. En hebben hun debuutalbum uitgebracht. De formatie heet King Calloway. En van dat album ga je luisteren naar de titel. Dat is World for Two. Sometimes I think this world's too much. All the hurt, all the hate, all it takes is a human touch. It's so easy to get lost in the light. Make a change, make a choice, all the noise, we can drown it out. Meet me out where the stars turn blue. Come on, touch the sky and enjoy the view. So come here, make it all disappear like love is you, girl, for you wish that I could build a world for two, girl, for you.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 I believe what you've been saying Dat was Joe Di Messina uit 2013 van het album Me. En dat nummer heet Not Dead Jet. Nou, dat zijn we hier ook nog lang niet bij Nashville. Waren we ook nog niet van plan, want we zijn nog van plan... om heel lang lekkere countrymuziek voor je te gaan draaien. Je gaat straks luisteren naar een nummer van Jill Martin. Dat heet The Girl With You. Maar eerst is het tijd voor Brand Cop. Hier is Love On Me. you make me smile and you say that you like my laugh. That's funny to me, cause I'm a real bad guy. Let me tell you why you ought to be my better half. Met nu country uit Nederland. In 2001 brachten ze hun debuutalbum uit Looking for Credit. En van dat album kwam dit nummer Love Me A Little Bit Longer van Cash on Delivery. Uit Nederland uiteraard. We gaan verder met eh, Brad Kissel. Hij komt uit Canada en zijn Cecilia komt uit 2017. Je luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. Your goodbye kiss, I can't forget you. Let me steal it from your lips. Missing you is harder than it seems. you in the summer wind and when the sun sinks down again. Every night you meet me in my dreams. My heart is falling. Your green eyes are calling. So you laugh the way you throw your hair back spinning round in that cotton dress so put our favorite record on pretty soon i'll sing along but darling save a dance for me till then so darling zanger die ik vrij recent ontdekt heb. Brad Kissel uit Canada met Cecilia. Aaron Tippen die draait al heel wat jaartjes mee. In 1990 maakte hij zijn debuut. En dat deed hij met You've Got to Stand for Something. didn't trouble. But if it came along, everyone that knew him knew which side that he'd be on. He never was a hero for this county's shining light. But you could always find him standing up for what he thought was right. He'd say, You've got to stand for something or you'll fall. Just living his advice. Whatever you do today, you'll have to sleep with tonight. He'd say you got to stand for something. and they were in daddy's day. But I still believe what makes a man really has a chance. something or you fall for anything. A Nashville Country Classic. Don't let me cross over love cheating line. I'm tempted, my darling city mas sin. ocean plaat van Dave Klein en de Mountain Folk Band. En daarvoor hoorde je het echtpaar Carl en Pearl Butler uit 1962. Met Don't Let Me Cross Over. Een nummer wat trouwens door veel artiesten gecoverd is. Onder andere Jim Reeves, Dolly Parton en The Candles waren degenen die hier een eigen versie van hebben gemaakt. En we gaan verder met Carolina Rain. Hier is Let's Get It On. heavy, covered up in sweat. I can feel the rhythm pounding in my chest. The atmosphere's electric. Can't you feel the buzz? Let's get the party started, man. Crank this number up. Let's get it on. Het is tijd geworden voor de eerste twee nummers van het Spotlight-album. En dat is het echtpaar Blue Honey met het album Sweet Rebellion. Je gaat achter elkaar luisteren naar de titelsong en daarna I Lie. Dit is het Nashville Spotlight-album. She's been climbing every be free. Try to hold her, try to chase her, try to anything but change her. And the more you want, the more she makes you wait. Try to love her, try to keep her in your heart. a hurricane, kicking darkness till it bleeds. Try to hold her, try to chase her, try National Spotlight Album. If I know you, you're halfway out the door again.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 bij Nashville hoor je regelmatig natuurlijk voorbij komen in het programma. 2006, dat is het jaar waarin het album Taking the Long Way van de Dixie Chicks uitkwam. En ik heb een nummer voor jullie uitgezocht van dat album wat in 2007 zelfs drie Grammys won.